Moutschreurs met het NOS Journaal. Terreurorganisatie Islamitisch dat IS afgelopen vrijdag acht Marokkaanse Nederlanders heeft geëxecuteerd. Zij hoorden bij de groep die nu wordt vastgehouden. De Nederlandse jihadisten zouden het aan de stok hebben gekregen met Iraakse IS-strijders. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn er 150 Nederlandse jihadisten in Syrië. Voor de failliete winkelketens Sport en Actiesport hebben zich zo'n 20 overnamekandidaten gemeld, waaronder een investeringsmaatschappij uit Amsterdam. Die wil een doorstart maken met alle zaken van Perry. Het moederbedrijf van de winkels ging vorige week failliet. Perry Sport was in de problemen gekomen door de ondergang van V&D, waar het elf filialen had. Minister Van der Steur vindt dat chatten met kinderen over seks strafbaar moet worden. Van der Steur wil de zedenwetten aanpassen om kinderen beter te beschermen tegen nieuwe digitale vormen van seksueel misbruik. Ook seksuele afpersing via internet, het zogeheten sextortion, moet verboden worden. Aanleiding is onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat aantoont dat veel juristen niet uit de voeten kunnen met de huidige zedenwetgeving. Filipijnse vissers hebben op de Stille Oceaan aan boord van een zeiljacht een mummie gevonden. Het zou het lichaam zijn van een 59-jarige Duitse solozeiler die al zeven jaar vermist was. Hij is zittend overleden, achter een tafel bij de radio. Zijn lichaam is vermoedelijk gemummificeerd door een combinatie van de zilte zeelucht met de droge wind in het gebied. Het weer vannacht is het helder en droog. Het gaat een paar graden vriezen.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 Uw gast hier vanavond, Auko Beuving. Cinema is een programma met filmmuziek en eigenlijk nog veel meer. Ja, vandaag staat op de rol eh, als films in het eerste uur Nurse Betty, Crash... en natuurlijk laatst kwartiertje hele mooie westernmuziek. We hebben ook altijd de eh, commerciële muziek, dus mooie melodietjes onder eh, reclamefilmpjes op de televisie. beginnen natuurlijk zoals eh, we altijd doen met de hit van de maand. En dat is de laatste keer dat ik deze draaien kan. En dat is wel een hele bekende, moet ik zeggen. Want hij zat in het rijtje van... Eh, ja, de Oscars zijn uitgereikt gisteravond. En daar zat deze film was ook... Eh, deze, dit nummer is genomineerd voor een, de Oscar Original Song. En ja, de hit van de maand was Till It Happens To You... gezongen door Lady Gaga uit de documentaire The Hunting Ground... Ja, en je weet natuurlijk allemaal wie gewonnen had. Dat was het liedje van... Uh, uh, uit film Spectre, Writing on the Wall, Sam Smith. Dat was de winnaar van de Best Original Song. Andere genomineerden waren uit de film Fifty Shades of Grey. En Montana Ray, Exciting, Racing Exciting. En Simple Song uit de film Youth. Maar wij hadden als hit van de maand Lady Gaga met Till It Happens to You. Mooi nummertje. You tell me it gets better, it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me. No, it won't be real. Won't know how it feels. You tell me, hold your head up, hold your head up, and be strong. Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up. Till it happens to you, you don't know how I feel. How Happens to You, Lady Gaga. Ja, mooi gezongen. Niet gewonnen, er was een ander die gewonnen heeft. Sam Smith met eh, Writing on the Wall eh, bij de Oscars. Uh, we doen altijd twee muziekjes onder reclames. En ik heb deze keer weer eens uit de kast getrokken een oudje. Er wordt gezongen Real Love, een nummer van John Lennon. Wordt gezongen door Tom O'Dell. En het was in een reclamefilmpje van een Brits warenhuis, John Lewis. Een mooie melodie, Tom O'Dell. mental plans and schemes Lost like some forgotten dream Seems like all I really was doing Was waiting for you Just like little girls like all oh, we really Real Love, Tom O'Dell. Mooi zonnetje vandaag, hè? Echt schitterend. Als je naar die blauwe lucht kijkt, af en toe wat witte wolkjes. Ja, dan krijg je gewoon zin in vakantie. Dan krijg je gewoon zin in Follow the Sun. En dat is het melodietje wat onder de reclame zit van Sunweb. Wordt gezongen door Xavier Rudd. Ik las uit over deze knaap dat het een activist is, een eh, vegetariër. En eh, ja, dat hij eigenlijk niks van het commerciële gedoe moet hebben. Maar dat hij onder zo'n spotje zit van Sunweb, vind ik wel bijzonder. Misschien wordt het zelfs al een hit. Ik weet eigenlijk niet of het al in de hitprijs staat. Wordt zo vaak gedraaid. Xavier Rudd, Follow the Sun. your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. your place.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 Het ritme van Zandvoort, Precies, op 106.9 CFM. En we gaan rustig door met het draaien van mooie muziek. En ja, dit komt niet echt uit een film, maar is wel filmische muziek zou ik bijna zeggen. Het is een nummer van in the Blizzards, Dancing Bear. En ik draai dat eigenlijk omdat het toch wel een filmisch nummer is. Het gaat over eh, beren die eh, ja, moesten dansen en eh, slecht behandeld werden door hun eigenaren. En ja, die kwamen uiteindelijk terecht in een, soort opvang. Maar ik draai het ook omdat er een tentoonstelling is van Harry Musquet in het Drents Museum in Assen zeker de moeite waard als je een liefhebber bent van QB en de Blizzard... is het zeker de moeite waard om die tentoonstelling te gaan bekijken. Nummertje Dancing Bear. Saw them poor dancing bears Down in Turkey Saw them poor dancing bears Looked into the eyes And all I saw was fear Looked into the eyes All I saw was fear beaten up with sticks and locked up in chains. Beaten up with sticks and locked up in chains. Just another criminal act of the human race. Just another act Dancing Bear, Cuban Blizzards. En eh, dat was natuurlijk Erwin Java op gitaar en Helby van de Vecht op eh, toetsen. Zoals je horen kon. Dus aarzel niet, ga naar Assen, ga naar het eh, Drents Museum, Provinciaal Museum... en bekijk die tentoonstelling. In het noorden moet je toch zijn, hè? In, Groningen, in het Groningen Museum tentoonstelling over David Bowie. En ik hoorde vandaag ook dat er een tentoonstelling geopend was over Amy Winehouse. Dat is natuurlijk ook de moeite waard. Trouwens, de beste bij de Oscars, de uitreiking voor de beste documentaire... dat is geworden de film Amy en daar hebben we eerst verleden al muziek uitgedraaid. Tot zover The Dancing Bear. En de, dan kom ik bij een film die van de week ook weer eens op televisie is. Ik denk eigenlijk de eerste keer, ik heb hem niet eerder gezien. En dat is American Hustle. Daar zit prachtige muziek in. En onder andere mijn favoriete melodie White Rabbit. Maar in de uitvoering van Maisa Kara. Irving Roosevelt wordt gespeeld door Christian Bale... met eh, buik en baard en bril. En zijn menares en zakenpartner Sidney Prosser... wordt gespeeld door Amy Evans met een naveldiep decolleté... worden eind jaren 70 door FBI-agent Richie DiMaso... gedwongen tot medewerking bij de ontmaskering van corrupte politici. Met als lokkaars FBI-agent verkleed als rijke sheiks op Absam Coöperatie Vergeers verhaal... over de manipulatie, liefde en ambitie is een soort pulp fiction light.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 Aanvangstijd 5 voor half 11. in deze film muziek van Elton John. Electric Light Orchestra, Wings, Live and Let Die, Donna Summer, Harold Melvin en Blue Notes, Tom Jones, Jack Jones. Nou, eigenlijk veel te veel op te noemen. diezelfde avond is ook Nurse Betty op televisie. Daar zal ik zoiets over vertellen. Eerste nummertje van Della Reese. Eh, don't you know Della Reese. in love with you for the rest of my whole life through. under your spell. want you so. Don't you know? kan wel zingen. Het ritme van Zandvoort. Ja, en het schoonste kwam uit de film Nurse Betty. Nurse Betty, gespeeld door René Zelwekker... is in deze zwarte komedie op zoek naar haar verloren liefde... dokter David, die geen dokter is, maar een acteur in een ziekenhuissoop. Betty is wat in de war na een traumatische gebeurtenis... en verlaat Kansas een van de geslaagde verwijzingen naar The Wizard of Us. Op zoek naar geluk in het zonnige Californië. Waar haar David doktert. Een alleraardig gegeven dat verder wordt opgeleukt met een luchtige film noir motief in de vorm van een cowboy huurmoordenaar, Morgan Freeman en een sidekick Chris Rock, die menen dat Betty er vandoor is met hun drugsgeld. Kortom, nog een nummertje uit Nurse Betty. Even kijken, zullen we maar een instrumentatie doen. De opening is, de muziek eh, de, is gecomponeerd door Rolf Kent. En welke er ook in zit, dat is een hele bekende. Dat is uh, Kees Sena Dat kennen we allemaal van Doris D. Maar hier is het in de uitvoering van Pink Martini. Een, eh, ja, een beetje jazzy formatie. Hele specifieke uitvoering. Wel grappig. Kort stukje. When I was Pink Martini van het bekende nummer Whatever Will Be, Will Be, Keesera. Wij kennen het van Doris Day. Ja, die vrijdag, de 4 maart, zijn er zoveel goede films op televisie. Het is onwaarschijnlijk gewoon. Ik zie hier ook staan in het lijstje de film Crash. En eh, daar is muziek van eh, Mark Isham. En dat is natuurlijk altijd een beetje jazzmuziek. Ik vind het toch leuk om daar ook wat van te draaien. Al is het het eerste uur. Eens even kijken, wat hebben we eh, van Mark Isham. Crash. echt jazz, om het maar te zeggen. Deze filmscore van is hem meer synthetisch. Synthesizer muziek. Beetje zachte ritmes. Mooie patronen. ik doe één stukje. En dan, dat is een, een ander nummer. Nutshell Thing as Monsters. geluisterd naar de klanken uit de soundtrack Crash. En dat is gecomponeerd door Mark En dat is eh, ja, hele mooie muziek. Het roept wel een bepaalde sfeer op. Ik zou bijna zeggen een beetje ja, eh, muziek om bij te mediteren. Een beetje zen-achtig gevoel krijg ik eh, van dit soort klanken. Het, de film is overigens een hooggewaardeerde film. Vier sterren, Crash. muziek trouwens ook. Ook vier sterren. Omdat het natuurlijk wel een hele specifieke sferen oproept. ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen evenwel van dit soort eh, muziek houdt. En dan zie ik ook dat het naar de klok van kwart voor tien loopt. En dat betekent natuurlijk in onze formule dat we dan terechtkomen bij de westernmuziek. En daar hebben we wel het een en ander van eh, klaarstaan natuurlijk. We gaan er meteen mee beginnen met uh, mooie westernmuziek. Eens kijken wat we kunnen vinden. Uh, eens even kijken wat we hebben hier. Dominique Frontier. Hang in high. Mezzo del van Louis Bacalov. van Zandvoort. Ja, en de volgende in het Westenkwartiertje is een eentje van Carlo Safina. The Two Ringos eh, from Texas. Carlo Safina. van de western muziek. En dit is eh, Carlos Davina met de Two Ringos from Texas. Uh, ja, echte spaghetti western. En dit is ook een echte spaghetti western. Django, The Last Gun. Muziek is gecomponeerd door Roberto Pregado en Walter eh, Risali. die ik heb klaarstaan, dat is er een van mijn favorieten. Er Ortolani. A Reason to Live, A Reason to Die. Ook weer van zo'n uh, verzamelcd'tje van Spaghetti Westerns. Maar Riz Ortolani is een echte groot componist. Komt u. eerste uur van uh, Cinema. Het laatste nummer is dus van Riz Ortolani, groot componist. Eh, veel western muziek, heel veel soundtracks geschreven. Prachtige klanken. Eh, tweede uur, wat hebben we op de rol staan? de film Sideway, The Angel Share, Rio, Iron Man 2, De Isla Manima, Minima en Surf's Up.